Het weer, de zon schijnt geregeld. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuidoosten kan nog een bui vallen. En het wordt zo'n 25 graden. Morgen en vrijdag is het zonnig, dan wordt het 27 graden. Zaterdag wordt het op veel plaatsen 30 graden.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 Na een ongeluk zijn tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoogmade... twee rijstroken dichter blijft er maar eentje open. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog een tijdje duren. Omrijden via Wassenaar heeft weinig zin... want ook daar staat het behoorlijk vast. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... voor Den Haag-Malieveld 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor het knooppunt de Bresseplein 3. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... voor knooppunt de Bresseplein 4 kilometer kilometer richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 2. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en Alfred Oud-Beijerland nog 7 kilometer.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 time. his words. Can refuge uh, camp. Uh, Criswell, little bass sitting up ah. here on the bass. While I'm on this road, I got my ah. girl L. Ah. One time. okay. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 zijn daar vrij positief over. Dat meldt de Volkskrant na eigen onderzoek. Vanaf 1 augustus moeten kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblemen... en het syndroom van Down naar gewone scholen. En die krijgen daar extra geld voor. Vooraf bestond de vrees dat de kinderen een te grote belasting zouden zijn... voor leerkrachten en andere leerlingen. Maar volgens de scholen valt dat mee. Vooral de vrijheid om geld naar eigen inzicht te besteden bevalt de scholen goed. Door de orkaan Ramassoen zijn op de Filipijnen zeker tien mensen omgekomen. Ze werden geraakt door rondvliegend puin of omgewaaide elektriciteitsmasten. Ongeveer 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Volgens hulpverleners heeft Ramassoen geen overstromingen veroorzaakt. Vorig jaar werden de Filipijnen nog getroffen door orkaan Haiyan. Die kostte aan duizenden mensen het leven. China haalt zijn omstreden boorplatform in de Zuid-Chinese zee weg. Het olieplatform zorgde eerder dit jaar voor spanningen tussen China en Vietnam. Het olieplatform werd gebouwd in een olie- en gasrijk gebied waar ook Vietnam aanspraak op maakt. In mei van dit jaar moest de Chinese regering daarom duizenden mensen evacueren uit Vietnam. De Chinezen zeggen dat ze de afgelopen twee maanden genoeg data hebben verzameld en nu klaar zijn met de klus. Leerplichtambtenaren in Midden-Nederland controleren vlak voor de vakantie nog of alle kinderen in de klas zitten. Sommige ouders halen hun kinderen eerder van school om al op vakantie te gaan, maar dat mag niet. Wie wordt gesnapt riskeert een boete van 60 euro per dag per kind en dat kan oplopen tot 3900 euro. Het weer. De zon schijnt geregeld. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuidoosten kan nog een bui vallen. En het wordt zo'n 25 graden. Morgen en vrijdag is het zonnig. Dan wordt het 27 graden. Zon.